Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens het Openbaar Ministerie is er veel geweld gebruikt... bij de dood van twee mensen uit Wijteveen. De slachtoffers, een vrouw van 44 en een man van 38... werden gevonden in een auto en in een huis. De vrouw werd van dichtbij doodgeschoten. De man is op meerdere manieren verwond. De verdachte, een man van 50 uit Veen, blijft nog twee weken langer vastzitten. Ook wordt hij beoordeeld door het Pieter Centrum. Demissionair premier Rutte vindt dat Israël veel minder geweld moet gebruiken in de Gazastrook. Ook moet er volgens hem sneller en meer hulpgoederen daar worden toegelaten. Heeft hij gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Rutte wil ook dat er een humanitaire pauze komt daar. Israël voelt er voorlopig niks voor en zo'n staakt het vuren. Volgens het land komen de gijzelaars nooit vrij als de militaire druk weg is. Voor het eerst in ruim 20 jaar is een categorie in de Dakar Rally gewonnen door een vrouw. De 32-jarige Cristina Gutierrez Herrero eindigde samen met Pablo Moreno op de eerste plaats. Gutierrez is de tweede vrouw ooit die een eindklassement wint in de woestijnrace. En de FBI gaat onderzoek doen naar de oud-topman van modemerk Abercrombie Fitch. Gebeurde na een docu van de BBC een paar maanden geleden. Daarin zeiden acht jonge mannen dat ze door topman Mike Jeffries seksueel zijn misbruikt en uitgebuit. My feeling of being in that room was an animal. I was not a human to any of these people. I was a body. In de docu vertelt de man hoe hij naar een slaapkamer werd gebracht om seks te hebben met Jeffries en andere mannen. Dan het weer, vooral in het oosten nog wat sneeuw. Verder droog en aardig wat zon.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 Demissionair premier Rutte vindt dat Israël veel minder geweld moet gebruiken in de Gazastrook en meer en sneller hulpgoederen moet toelaten. Dat heeft Rutte gezegd tegen de Israëlische premier Netanyahu. Hij pleit voor een onmiddellijke humanitaire pauze. En Christina Gutierrez Herrero is op de eerste plaats geëindigd in een categorie van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Het is voor het eerst sinds 2001 dat de rally door een vrouw is gewonnen. Het weer droog en zonnig, vanavond kans op gladheid. around yo I would appear only to you, I would reveal my tears. So tell the police I ain't home tonight.